Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Accounts van een Amerikaans legeronderdeel op Twitter en YouTube zijn gehackt... door een groep die zichzelf het cyberkalifaat noemt. Op het account van het US Central Command verschenen korte tijd berichten... dat de cyberjihad doorgaat. Ook verschenen er persoonlijke gegevens van militairen... en militaire informatie over China en Noord-Korea... Het is niet duidelijk of die gegevens kloppen en waar ze vandaan komen. Een medewerker van het Pentagon noemt de hek gênant, maar niet gevaarlijk. In het UMC Utrecht is vandaag een patiënt met ebola-verschijnselen opgenomen. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Volgens het RIVM heeft de patiënt onlangs een gebied bezocht waar ebola heerst... en werd de patiënt in Nederland ziek. De afgelopen weken zijn vaker mensen opgenomen die zich niet goed voelden... en een risicogebied hadden bezocht. Geen van hen had ebola. Sinds de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo zijn er in Frankrijk meer dan 50 gevallen van agressie tegen moslims geteld. Dat zegt de Franse Raad van Moslims op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de raad gaat het onder meer om aanslagen tegen moskeeën en dreigementen. In Groningen heeft overleg over het gasbeleid weinig opgeleverd. Minister Kamp sprak met Groningse burgemeesters en provinciebestuurders. Kamp is tevreden over het overleg, maar zijn gesprekspartners zijn kritisch. Zij willen bijvoorbeeld een organisatie die schadeherstel na aardbevingen sneller regelt... maar Kamp komt hen nauwelijks tegemoet, zeggen ze. Fokker heeft een grote opdracht binnengesleept voor het maken van vleugelonderdelen voor de JSF. De vliegtuigmaker uit Papendrecht zegt dat het gaat om een omvangrijke opdracht. Het is niet bekend voor hoeveel gevechtsvliegtuigen de opdracht geldt en wat Fokker ervoor krijgt. Het weer, in een groot deel van het land veel regen en wind. Morgen trekt de regen later op de dag weg en neemt de wind af.